De politie heeft twee verdachten op heterdaad aangehouden. Of de verdachten en het slachtoffer bewoners van het AZC zijn, kan de politie niet zeggen. De ontslagboete blijft toch deels bestaan, melden Haagse bronnen aan de NOS. Die boete zou helemaal verdwijnen bij het tweede steunpakket voor werkgevers... die door de coronamaatregelen in problemen zijn gekomen. Maar nu komt het kabinet er na kritiek toch van terug. De ontslagboete blijft bestaan voor bedrijven die meer dan 20 mensen ontslaan... en geen akkoord hebben met de vakbonden. Die boete bedraagt 5% van het totale bedrag aan loonkosten dat is ontvangen van de overheid. Ook wordt het hele steunpakket verlengd van drie naar vier maanden... waardoor het tot 1 oktober loopt. Verder gaat het bedrag voor vaste lasten dat werkgevers krijgen omhoog. Nu is dat maximaal 20.000 euro, dat wordt maximaal 50.000 euro. Hoeveel het bedrijf precies krijgt hangt af van het omzetverlies. Het onafhankelijk kiesbureau in Suriname heeft forse kritiek op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Twee dagen na de parlementsverkiezingen is het ministerie nog steeds bezig met het verwerken van de stemmen. De voorzitter van het kiesbureau zegt dat ze de uitslag al heeft en dreigt hier nu zelf maar bekend te maken. Ze wil niet meteen beweren dat er is gerommeld, maar ze noemt het wel verdacht. Het ministerie zegt dat de vertraging is te wijten aan de coronacrisis. Zo is er gisteren een rustpauze ingelast voor de verwerkingsploeg. Oppositiepartij VHP stevende af op een overwinning bij de verkiezingen...